uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Japanse premier Abe treedt af, heeft hij bekendgemaakt. Hij doet dat vanwege gezondheidsproblemen. Hij heeft al jaren last van zijn darmen. En die problemen zijn verergerd. En hij wil niet dat hij door zijn ziekte verkeerde beslissingen neemt. De ambtstermijn van de 65-jarige Japanse premier liep nog een jaar. Hij was premier sinds 2012. De verwachting is dat Abe formeel aanblijft... totdat zijn liberaal-democratische partij een nieuwe leider heeft gekozen. Voormalig koffieshophouder Johan van Laarhoven heeft de gevangenis in Vught verlaten. Hij had een enkelband om toen hij werd opgehaald door zijn broer. Van Laarhoven heeft het grootste deel van zijn celstraf nu uitgezeten. En de rest mag hij thuis doorbrengen. Van Laarhoven zat vijf jaar in een Thaise cel voor drugshandel. Mede door bemiddeling van minister Grappenhaus mocht hij naar Nederland fokkers zijn totaal verrast door het nieuws dat het verbod op de fokkerijen al over een half jaar ingaat. De branchevereniging wil opheldering van minister Schouten van Landbouw. Het nieuws over de sluiting lekte gisteren uit. Het besluit is genomen nu op ruim 40 bedrijven het coronavirus is vastgesteld. Oorspronkelijk zouden de fokkerijen in 2024 dichtgaan. Er zijn nu nog zo'n 120 bedrijven open. Het kabinet trekt 180 miljoen euro uit om deze bedrijven te compenseren. Schiphol heeft een dramatisch halfjaar achter de rug. Het luchthavenbedrijf schrapt honderden banen vanwege de coronacrisis... meldt de eigenaar van Schiphol, die ook de eigenaar is van de luchthavens Rotterdam en Lelystad. In de eerste zes maanden van dit jaar maakte het bedrijf een verlies van 246 miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar was er nog een winst van 133 miljoen euro. Door de reisbeperkingen bleven miljoenen passagiers weg en halveerde het aantal vruchten. Het weer. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. En vooral in het westen en noorden valt vanochtend nog een bui. In de loop van de middag trekken er regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over het land. Er staat ook een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.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 Bienvenue à nouveau, chers auditeurs, à la deuxième heure de l'émission de notre programme ZFM Heure Touristique. Nous avons commencé avec Farewell Blues... de la big band Hollandais The Ramblers. Welcome back, dear listeners, to the second hour of our broadcast of the ZFM radio program for the tourists here in Zandvoort. We started this second hour with the farewell blues from the Dutch big band The Ramblers. Bienvenidos, queridos oyentes, a la segunda hora de la transmisión del programa de Radio ZFM para los turistas. Comenzamos con el farewell blues de la big band holandés, The Ramblers. Okay, and now time for some more goodbye music. And I have in front of me here Megan Oak. The name sounds English, but the title is French. Au revoir. La dernière fois qu'on s'est vu, on s'est dit j'étais C'était des mots en l'air, des mots vulgaires qui se sont perdus dans le noir. La dernière fois qu'on s'est vu, on a fait l'amour that was Megan Oak with Au Revoir. Time for some Latin music uh, in our musical theme of goodbyes. Uh, from the Bachata 2018 CD with a lot of uh, nice uh, Latin music. We're going to listen now to the Cartoon Boys with Adios. Adios, espero que te vaya muy bien con él. suerte te sonría toda la vida, aunque me duela amor. Adiós, porque supo llenarte de placer, supo valorarte más que yo, y ni en el pensamiento te que se acabe mi vida. que fallé, que te mentí, te ilusioné y nunca te correspondí. And that was Adios from the Cartoon Boys. Okay, ladies and gentlemen, again, some tips for the weekend. Uh, liebe Zuhörer, jetzt wieder uh, einige Vorschläge für das Weekend. Und ich möchte Ihnen gerne erzählen über das Auftreten, was es gibt am Gasthausplein. nächsten Sonntag. Und ich eh, glaube, es wird ein bisschen regnen, aber ich denke, es eh, wird auch trocken sein Sonntag. So vielleicht können Sie am Plein gehen, weil das Restaurant Het Wapen van Zandvoort, das Waffen von Zandvoort, eh, bietet zusammen mit dem Sandvorts Museum nächsten Sonntag ein Programm, bei dem Sie Kunst, Kultur, Unterhaltung, und Musik genießen können. Sie haben auch eine offene Bühne für alle Arten von Aufführungen wie Geschichten, Vorträge, Musik, Kunst, Kochen und so weiter. So, wenn Sie etwas können, wenn Sie singen können oder so etwas, Sie können ja selbst mitmachen. Was kann man so ansehen? Äh, am 10 Uhr in der Morgen am Sonntag gibt es eine Kinderwerkstatt schön für ihre kleinen Kinder und sie sind dann ganz beschäftigt mit dem Kinderwerkstatt. Um 12 gibt es auf Gasthausplein die Jukebox und ab 3 Uhr in der Mittag ist die offene Bühne, wenn sie, wenn sie das wollen, auch selbst auftreten können. Äh, dem Abschluss ist am 17 Uhr mit einer schönen Band genannt Papa Luigi und Amici. Es ist eine Gypsy Jazz und Swingband aus Haarlem. So, ich kann Ihnen richtig empfehlen, um nächsten Sonntag Gasthausplein zu besuchen und vielleicht ein bisschen selbst mitzumachen. Maya! Même chose pour euh, tous euh, les Français qui sont ici en Sandford. Peut-être le dimanche prochain, pour la dernière fois déjà, Euh, c'est une théâtre euh, en plein air, Le Gasthuisplein. C'est à côté du musée Zandvoort. Et avec la collaboration aussi de, du restaurant euh, Waffen van Zandvoort, Aux Armes en Zandvoort. Les deux ont proposé un programme pendant tout le mois d'août. Alors nous sommes déjà à la fin, mais on peut y aller et ça commence... Euh, le dimanche à 10h, on peut euh, avoir y voir, mais aussi présenter votre propre performance euh, pour de, compter l'histoire, des conférences, la musique, de l'art, de la cuisine. Alors toutes ces choses sont possibles parce que c'est un théâtre public. Et à 10 heures, ça commence avec un atelier pour les enfants puis à midi, il y a le jukebox, alors il faut danser. Et à 3 heures, la scène ouverte et on finit vers, euh, vers 5 euh, heures, 5 heures l'après-midi, avec euh, un groupe de jazz. Ils swing manouche de Harlem et ça s'appelle Papa Luigi et Ami Siti pour finir ce théâtre pour cette année. Yes, and then I have another artist ready to bid you a goodbye. Uh, eh, ich habe wieder einen Artist hier, uh, eh, der Tom Astor, und er singt Auf Wiedersehen, Goodbye. sleep. natuurlijk, natürlich diese Nummer erkannt. Das war For Old line Sing, but then trans, eh, übersetzt in Deutsch. Tom Astor, auf Wiedersehen, goodbye. Und der nächste Gruppe, die schon da steht, ist äh, eine holländische Gruppe, eine Rockgruppe äh, mit Namen Normal. Äh, und die, sagen nicht, äh, die singen nicht auf Wiedersehen, goodbye, aber goodbye, auf Wiedersehen die Holländische groepen normaal. Ik zie je door wil staan, maar ik moet laten gaan. Al wil je nog zo graag, ik de wat de warken en ook mijn lief, het is min allemaal even lief. Ik moet een goodbye, wie ieder zing. Zie die minen kop, dan zeg ik graag in elke strop. De vrouwen en de kinderen weten ervan. Want als het puin weer is geruimd, ze mijn klootzak hebben nu. Kan ik gewoon een goodbye iedere zin. Maar het twijfelsboog greep min weer bij de kop. En die bent zo mooi, wat schiet ik door met op? Die moet altijd ook best maar doen. Ik word nou met op huis op aan En daar baal ik gruwelijk van Hier komt enkel het van Ik moet nou met op huis op aan Stek ik graag in elke strop. De vrouwen en de kinderen weten van. Want als het puin weer is geruimd, zijn te klootzak even nu. Dan kan ik gewoon een goodbye zien? Kan ik gewoon een goodbye zien? Kan ik gewoon hoe ieder That was normal with goodbye of Wiedersehen. And now, dear listeners, uh, some tips for you for the coming Sunday. Together with the Zandvoort Museum, uh, the restaurant Het Wapen van Zandvoort provides a program on the Sundays in the month of August. And this coming Sunday is the last time uh, this event will happen. Uh, it is situated on the Gasthuisplein. Uh, this event and Gasthuisplein is just next to the Zandvoort Museum. Uh, you can enjoy art, culture, entertainment and music. And moreover, they also have an open stage for all kinds of performances, such as storytelling, lectures, music, art, cooking, you name it, and you can do it there. So maybe if you like to sing, if you like to tell stories, why don't you go there and get on the stage yourself? Uh, the program is as follows. Uh, at 10 in the morning, uh, the program will start with a workshop for children. So if you are here with some young children, it's a very nice idea to get to the Gasthuisplein and let them participate in the workshop. As of 12 o'clock, uh, we have music from the jukebox. So let's dance, I would say. And then at 3 p.m. there is that open stage where everybody uh, can do his thing on stage. So don't be shy, get on the stage and do your own performance. The afternoon will be closed at 5 p.m. with a performance of Papa Luigi and Amici which is a gypsy jazz and swing band coming from uh, sister city here in the uh, close vicinity, the city of Haarlem. So be there on Sunday, Gasthuisplein, near the Zandvoorts Museum. Sí, entonces hay que ir este domingo próximo a la Gasthuisplein. Es una plaza junto al Museo de Zandvoort. para una actuación especial en donde se puede participar también. Es el Museo de Sanford junto con el restaurante al lado, que es eh, Arma de Escuro de Sanford, se llama, ofrece un programa por la última vez este mes en agosto donde se puede disfrutar arte, cultura, entretenimiento y música. También tienen un escenario abierto para todo tipo de acciones como cuentas de conferencias, música, arte, cocina... Pero bien, en breve empieza a las 10 de la mañana, domingo próximo, con un taller infantil. Luego a las 12 hay la máquina de discos. Y a las 3 de la tarde un escenario abierto en donde ustedes mismos pueden participar. Para eh, finalizar el programa es el a las 5 de la tarde con un grupo, una banda gitana de jazz y swing de Harlem que se llama Papa Luigi e Amici, so es para disfrutar. Okay, thank you Maya. And it's time for some other music again. Uh, it's Helen Merrill and Stan Getz, the famous uh, jazz uh, tenor sax player and Helen Merrill sings If, if You Go Away. interpretation of the song If You Go Away, which of course originally was written and sung by Jacques Brel, Ne me quitte pas. This time Helen Merrill and Stan Getz. Maintenant, Joe Dassin qui dit salut. We listen to Joe Dassin who also says in French goodbye to us. c'est encore moi. Salut, comment tu vas Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut comment tu vas Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. j'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais, jamais plus, je ne te dirai salut, c'est encore moi, salut, comment tu vas, le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi, baba, baba, baba. Zuhör, das war Joe Dassin mit Salut. Und jetzt äh, die Wettervorhersage fürs Wochenende. Ja, die Sommer, denke ich, die ist jetzt ein bisschen vorbei. Äh. Ich, äh, ich habe gelesen, dass es viel Wind und Duschen geben wird und bemerkenswert frisch werden sein. Ein neuer Regenausfall bringt vor allem heute, Freitag, Niederschlag und Wind. Nicht in diesem Moment, jetzt scheint die Sonne noch ein bisschen, aber in der Mittag. Der Wind kann einen Moment dauern, bis die Windkraft 7 über offenen Bereichen. Äh, während des Wochenendes gibt es noch einige Restschauer, aber auch äh, danach sehen wir mehr Einfluss von einem Hochdruckgebiet aus dem Südwesten. Deswegen wahrscheinlich eh, Sonntagmittag trocken, wenn die eh, Aufführungen auf Gasthausplein sind. Die Chance auf eine traditionele Wettererholung in Anfang September ist recht hoch. Zo, dat is toch schön zu hören, ne? Sollte dies tatsächlich passieren, dann kann die Temperatur wieder deutlich über 20 Grad liegen. So erst ein bisschen Regen, aber dann doch wieder gute Voraussichten. Die Temperaturen Samstag max 18 und Sonntag 17 Grad und in der Nacht 14 um beide Tage. Die Chance für Sonne ist 70% am Samstag und 60% am Sonntag. Regen an beide Tagen eine Chance von 90 Prozent, aber das heißt nicht den ganzen Tag. Das können nur einige Schauer sein. Und der Wind am Samstag ist 5, 6, gut für die Segler. und Sonntag 4. Alors, euh, Maya, quel sera le météo ce week Oui, euh, beaucoup de vent, beaucoup de vent et d'averses et remarquable frais aussi, beaucoup plus frais. Une nouvelle pente de pluie rapporte des précipitations et du vent, surtout aujourd'hui. Euh, le vent peut mettre un moment presque la force du vent 7 au-dessus des zones ouvertes. Pendant les week-end, alors, il y a encore des averses, mais après cela, nous voyons plus d'influence d'une zone de pression du sud-est. Les chances d'une reprise météorologique au début de septembre sont assez élevées. Si cela se produit, euh, effectivement, la température peut à nouveau bien dépasser 20 degrés. Alors septembre peut être aussi un peu soleil. Euh, la température samedi 18, dimanche 17 degrés au minimum de 14. Un euh, soleil, une chance au soleil de 60-66%. Et la pluie, beaucoup peut-être, 80-90%. Et le vent, je vous ai dit, euh, entre 4 et 7, euh, la force. Merci Maya. And I have again a nice Latin song for you from famous singer Shakira. We are going to listen to La Despedida, which means the goodbye, the, der Abschied von Shakira. más vida, no hay, no hay más vida, no hay, no hay más lluvia, no hay, no hay más brisa, no hay, no hay más risa, no hay, no hay más llanto, no hay, no hay más miedo, no hay, no hay más canto, no hay. now the weather forecast for this weekend. A new rain outage brings precipitation and wind, especially today, Friday. The wind may take a moment to almost wind force 7 above open areas here in the region. During the weekend, there are still some residual showers, but after that, we see more influence from a high pressure area from the southwest. So that means for the Saturday and Sunday the outlook is slightly better than today. The chance of a traditional weather recovery in early September is quite high as a matter of fact. Should this indeed happen, then the temperature can again well exceed 20 degrees, so let's hope for that. Some figures for Saturday and Sunday, we expect temperatures maximum uh, 17, 18 uh, centigrade and at night minimum 14 the chance of sunshine on Saturday is 70% and on Sunday 60 percent However, the chance of rain is pretty high on both days, 90%, which doesn't mean it will rain all day, but definitely there will be some showers on both days. Wind force on Saturday 5 6, good for sailing and windsurfing, and on Sunday force 5. E eh, Maya, che tempo era este fin de semana? Bueno, fin de semana próximo eh, vamos a tener mucho más viento y lluvias y más fresco. Y durante el fin de semana eh, eso va a mejorar también un poco, pero eh, la posibilidad de una recuperación meteorológica a principios de septiembre puede ser bastante alta. Si eso sucediera, no sabemos todavía, pero puede llegar temperaturas en septiembre hasta los 20 grados. Pero para el fin de semana próximo, nada más que 18, 17 grados del domingo, eh, sol 60-70%, lluvia 90% y fuerza del viento 5%. So, ese fin de semana eh, bastante más fresco. Gracias, Maya, gracias. And now, ladies and gentlemen, eh, another goodbye song, this time from famous French star Michel Sardou. Michel Sardou zingt Salut does at the, uh, as closing song of all his live concerts. Michel Sardou, salut. Ça fait déjà longtemps qu'on se connaît même si c'est vrai, je ne vous parle jamais. Je ne sais pas faire le premier pas, mais vous savez déjà tout ça. Je ne suis pas l'homme de mes chansons, voilà. Et puis je ne suis pas celui j'écris. Que cela vous déçoive ou non, tant pis. Le seul moment où tout est vrai, le seul moment où tout est dit, c'est quand le spectacle est fini. Salut, salut, je suis venu vous dire salut. Et puis merci d'être venu une autre année, un autre endroit Adieu jusqu'à la prochaine fois. Salut. Quant à l'image que l'on donne de moi, ma gueule, Marie fidèle, etc. Ça doit sûrement vous amuser, vous savez mes fidélités. Ma seule histoire d'amour, c'est nous. Et même si l'on ne s'est pas toujours compris, que cela vous surprenne, non, tant pis. Les grands moments que nous avons ne sont pas seulement les chansons, c'est quand le spectacle est fini. Salut, salut, je suis venu vous dire salut. Et puis merci d'être venu, un clin d'œil entre vous et moi. Bien sûr que l'on se reverra. Salut. Ja, dat was Michel Sardou mit Salut. Und jetzt für eh, unsere deutsche eh, Zuhörer äh, Rudi Schurike mit das klassische Auf Wiedersehen. So ja so gern bei mir. Leider musst du schon gehen. Ein Wort zum Abschied sag ich dir. Wiedersehen. Ce programme, c'est important tout l'été, juillet et août. Et j'espère que ça vous a euh, goûté et apprécié. Et euh, euh, euh, au revoir peut-être. Hein? Nous ne sommes pas encore sûrs. Mais jusqu'à la prochaine année. Dear listeners, we have reached the end of the program again. We hope that you enjoyed this program in the past few weeks. Thank you so much for listening And hopefully see you next year in July and August when we will be back with our The Tourist Hours. Stay healthy. Estimados oyentes, hemos vuelto a llegar al final del programa. Esperamos que hayas disfrutado de este programa en las últimas semanas, los meses julio y agosto. Gracias por escucharnos. Nos vemos el año que viene, si Dios quiere. Y hasta siempre. Mantenerse Sano. Okay, liebe Zuhörer, wir sind wieder am Ende des Programms angelangt. Wir hoffen, dass dieses Programm in die vergangene Woche ihr gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Jahr in Juli und August, wenn wir wieder da sind mit unserem Programm Die Touristenstunden.